uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Tussen 2050 en 2100 dreigt een tekort te ontstaan aan voedsel... als het niet lukt om de klimaatverandering te beteugelen. Dat is de belangrijkste boodschap uit het nieuwe rapport van het IPCC... het internationale klimaatpanel van de Verenigde Naties. In dat rapport wordt voor het eerst een verband gelegd tussen klimaatverandering... de manier waarop het land wordt gebruikt en voedselzekerheid... Voor de toenemende consumptie van vlees en zuivel is veel meer landbouwgrond nodig... en dat gaat ten koste van de bossen. De opstellers van het rapport waarschuwen dat de voedselproductie drastisch moet veranderen... in de strijd tegen klimaatverandering. Transportbedrijven waarschuwen dat de brexit zal leiden tot meer verstekelingen in vrachtwagens. Dat zegt branchevereniging TLN na nieuwe incidenten in onder meer Hoek van Holland en de Zuid-Limburgse grensplaats IJsden. Door de brexit duurt het langer voor vrachtwagens voor, de, voor ze de grenscontroles zijn... en daardoor hebben inklimmers meer kans, waarschuwt TLN. Puerto Rico heeft de derde gouverneur in zes dagen, Wanda Vasquez... voormalig minister van Justitie, is gisteravond beëdigd. Dat gebeurde een paar uur nadat het hoogrechtshof de benoeming van haar voorganger ongrondwettelijk had verklaard. Hij werd zaterdag benoemd zonder toestemming van de Senaat... Daarvoor was Ricardo Rossello twee jaar gouverneur van Puerto Rico. Hij stapte op na protest eh, over uitgelekte chatberichten. Daarin had hij zich uitgelaten over vrouwen, homo's, politieke rivalen... en slachtoffers van de orkaan Maria. De VN maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in Kashmir. India wil de speciale status van de deelstaat intrekken. Politiek leiders zijn opgepakt, internet en telefoon zijn platgelegd. De VN is bang voor mensenrechten en schade aan democratische ontwikkelingen. Het weer, geregeld zon, in het noorden en oosten mogelijk een bui. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in Limburg. Morgen warm en vochtig, 23 tot 27 graden...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 She got the best to me. de beste hits van I'm swimming into the water. Would you help me one more time? Oh, God, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. Bye. greens. Never been south of Queens. But he flew down here on a business trip. I took him honky-tonkin' and that was it. He took to it like a pig to mud, like a cow to cud. We all got a hill when the band starts banging and the fiddle saws. You can't Zo, dat is nog eens lekker beginnen. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis country muziek. En die openden we met Blake Shelton en Trace Atkins en de heel Billy Bone. We zijn weer twee uur bij je. We hebben het programma weer volgestopt met lekkere country muziek. Afgewisseld met wat bluegrass en Americana. Je kunt natuurlijk in dit eerste uur weer verwachten de twee nummers van het Spotlight album. Dat is deze keer een country zangeres uit Nederland. In het tweede uur ook weer twee nummers daarvan. En uiteraard hebben we dan ook de spiegelplaat. We gaan nu wat bluegrass bluegrass draaien voor je. Dit is Claire Lynch met Falling in Love. This must be love. What else could it be? This must be love. Thank God above it's happened to me. Just when I thought there was no one under heaven above, out of the blue I meet someone like you and I'm falling in love. This must be love. What can I say? I toch altijd lekkere muziek hoor, die bluegrass. Ik heb het al vaker gezegd in de shows. Ik probeer toch altijd wel weer heel ver terug te gaan in de tijd. Om lekkere gouden oude country voor jullie eh, uit te zoeken. Ik ben deze keer naar 1951 gedaan. En we gaan straks nog zelfs nog verder terug naar 1950. Maar nu blijven we even in 1951. En dat doen we met Hank Williams en Hey Good Looking. Us a brand new recipe. I got a hot rod Ford and a two dollar bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing spree. So if you wanna have website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Yeah, I took my time kissing you goodnight. Waited till you gave me a sign that come here in your eyes. Yeah, I took it slow, but I didn't let you know that I knew in the back of my mind we were gonna cross that line. We'd be taking off shirts and burning will give chance to God. Taking off early and leaving that party, cause you know I gotta get you along. Taking off loud, taking off fast, taking off like we're never coming back. Taking off, do whatever you want. Taking off, taking off, taking off. It took a while to get my breath back. No one's ever taken me so high places I've never been. Taking me home and I'll let you in. now we're taking off shirts and burning our pipe. Taking off work every chance we got. Taking off early and leaving that party cause you know I gotta get you along. Taking off loud, taking off fast. Taking off like we're never coming back. Taking off to wherever you want. Taking off, taking off, taking off. places I've never been. Taking me home and I'll let you in. Taking off shirts and burning up hot Ze heten Shannon Haley en Ryan Michaels. Zijn man en vrouw en gaan als country duo door het leven als Haley en Michaels. Dit was Taking Off, een single van hun van vorig jaar. Ik kwam ze toevallig tegen en ik vond het een heel lekker nummer. En ik las trouwens ook al dat Rolling Stone dit nummer tot 10 van de best country songs te heer op dit moment heeft betiteld. Dus eh, dat belooft heel wat. Hou het in de gaten dus, Haley en Michaels.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 No one can make me feel so baby, we're stuck like glue. Whoa, whoa, whoa, stuck like glue. You and me, baby, we're stuck like glue. one time. There you go, pulling me right back in, right back in, right back in.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 bang worden. We gaan nog lang niet weg. We zijn nog eventjes bij je met Nashville. Maar dit was Marley Rose met haar single Bye Bye. Wie kent de formatie Aerosmith niet? Als je niet van uh, hardrockmuziek houdt, ken je die waarschijnlijk niet. Maar voor degenen die het wel kennen, die kennen natuurlijk de zanger van deze formatie, Steven Tyler. En die heeft op een gegeven moment bedacht, kom, ik vind country muziek ook wel leuk. En die is daar mee aan de gang gegaan. Je gaat luisteren naar Love Is Your Name en daarna Bluegrass van Carolina Blue. kisses I naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. cared for things love on through. I said I wouldn't let it tie me down, but just one look at her, oh, how my heart did yearn for the little girl with hair of sandy brown. Just one short month that we had been together. When I thought I would surely make her mine sweetheart in the night. the hillside Right next to the place where she fell As the tears swelled in my eyes That cold, dreadful night I knew that I would never love again Can't you hear them whippoorwills a-crying Just to listen to their sad and mournful sound dark mountainside beneath the starry skies. She's sleeping out there in the cold, cold ground. Nashville Country Classic. Each time in my embrace, I'll never be free. And when my lips burn with desire, no other kiss puts out the fire. Though I may try and try, no one can satisfy this longing. from your smile so tender, the sweet surrender in your eyes. dat waren Tennessee, Ernie Ford en K-Star uit 1950 met I'll Never Be Free. In België maken ze ook hele leuke country muziek. En daarvan heb ik voor je de Black Hills Country Band met Hold On Tight to contribute. You and I, we like to listen to the good old boys. Just hit and play. You and I. That's country music. And we will always be there to sing and play. Country roads, blue eyes crying on the road again. You're my best friend. Song That's country music. And we will always be there to sing and play. Let's hold on tight to country music. Don't let that feeling slip away. We share one love, that's country music, and we will always be there to sing and play. heb ik te veel gezegd, leuke, gezellige country muziek uit België. Wie ook hele lekkere muziek maakt is Luke Combs en dit is zijn nieuwste single, Beautiful Crazy. You are listening to Nashville Country Radio. Her day starts with a coffee and ends with a wine takes forever getting ready. So she's never on time for anything. When she gets that come get me look in her eyes, well, it kinda scares me the way that she drives me wild. And she drives me wild. and where onlangs werd ik geattendeerd op een eh, country album dat uitgebracht is door een Nederlandse zangeres. Ze heet Maartje Waanders, maar gaat als artieste als Maartje door het leven. Het album heet Take This Ride. Zij heeft bijna alle nummers op dit album zelf geschreven en haar vriend Dennis Wenink heeft de creatieve ideeën aangedragen. Ze omschrijft haar stijl van muziek een beetje als pop-country Americana. Ik zou zeggen, ga er naar luisteren en oordeel zelf. Je gaat achter elkaar luisteren naar Hometown Blues en daarna Let It Go. Dit is het Nashville Spotlight Album. Spotlight album. heart full of life to beat. You're not what I need, I've let you go.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 Ja, dat klopt. Maar in 1965 maakte Skeeter Davis haar eigen country versie daarvan. Blueberry Hill dus. Het is weer tijd geworden voor Americana. Dat gaan we doen met Steve Earle en Lucinda Williams met You're Still Standing There. En daarna ga je luisteren naar de damesformatie Farewell Angelina.